Kamerleden vinden dat veel te laat. Hoe kan het dat wij er zoveel langer over doen dan andere landen? Wat een amateurisme, wat een blamage, voorzitter. Zijn we hier niet gewoon weer te laat mee begonnen? We weten al maanden dat er een vaccin aankomt weten al weken dat dat eind dit jaar zal zijn. En hoe is het dan in hemelsnaam mogelijk dat de GGD en die minister hun zaakjes niet al lang op orde hebben? Andere landen in Europa beginnen deze maand al, maar minister De Jonge durft niet eerder dan 8 januari te starten. Omdat ik niet wil eh, dat, omdat, hè, voor de symboliek, omdat ik graag de wedstrijd wil winnen van een buurland, eh, die uitvoering verder onder druk ga zetten. Dat ga ik niet doen, dat is onverantwoord. De gemeente Utrecht moet een polder vlakbij de stad gebruiken om woningen in te bouwen. De Tweede Kamer vindt dat Utrecht op moet schieten met huizen bouwen, want er is een woningtekort. De stad wil de Rijnenburg-polder gebruiken voor zonnepanelen en windmolens. Of de minister Utrecht ook echt gaat dwingen is nog niet bekend. Er is bijna geen plaats meer voor coronapatiënten in de ziekenhuizen in Limburg. Volgens 1 Limburg moeten er al mensen overgeplaatst worden naar andere ziekenhuizen. De organisatie van ziekenhuizen noemt dat zorgelijk. Een Mexicaans model is overleden na een operatie aan haar billen. Jocelyn Cano, die door haar 13 miljoen Insta-volgers vaak de Mexicaanse Kim Kardashian werd genoemd, zou een beruchte operatie hebben gehad. De Braziliaanse billenlift. Daarbij wordt vet uit verschillende delen van het lichaam in je billen gespoten om ze groter te laten lijken. De ingreep staat bekend als een hele gevaarlijke. Dan het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog vanavond.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 independent, stuff my wall and multitask and workaholic. I built this wall. my motor country, bluegrass, Americana en folk voor jullie. Iedereen van harte welkom en also welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. We openen de show met Amber Hayes en I Build This Wall. Verder hebben we natuurlijk muziek van de maandartiesten, digitale brievenbus, een spotlight album, de spiegelplaat, kortom heel veel lekkere muziek. En bluegrass is daar ook een vast onderdeel van. Dit is Balsam Range en Last Train to Kitty Hawk. Everyone knew their heads, always looking for a new Nashville Radio Archief dook... heb ik toch wel heel wat oude muziek voor jullie uitgekozen. Dus eh, we worden een beetje nostalgisch de komende twee uur. En dat doen we met eh, een nummer sowieso al van Charlie Rich. 1973, The Most Beautiful Girl in the World. Er zijn verdere versies van Slim Whitman, Rita Coolidge... en zelfs Annie Fried Linkstad, een van de zangeressen van ABBA... hebben zich gewaagd aan een versie van dit nummer. Maar het origineel blijft het mooiste. Charlie Rich dus. Hey. Did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, Twitter and Instagram. Nashville Radio Show. Firewood crackle in the fall air. Red dirt playing on the radio. Big Dipper hanging high up there. Breathe in the backwoods and let it go. I ain't never been the church going tight. Can't quote much past 316, even though it's a Friday night. Church found me sitting here peace of mind from a cold one. Got a country angel, I don't deserve the kind that you never let go of. held us. If it's like down here, up there tonight, there's folks like us. Sitting here, drinking beer single van Chase Rice samen met Florida Georgia Line. Drinking Beer, Talking God, Amen. Rhonda Vincent, ja, dat is natuurlijk geen onbekende naam in de bluegrass muziek. Zij is eh, al heel wat jaren hierin bezig. Is eh, zelfs zevenvoudig IBMA Award-winnares... dus van de International Bluegrass Music Association. En volgend jaar op 6 februari wordt ze lid van de Grand Ole Opry. Dus vandaar dat we even stilstaan bij haar. Dit is haar nieuwste single, Heartbreakers Alibi. say no safe voor onze maandartiest. En dat is natuurlijk Johnny Cash. Ik heb een nummer voor je uitgezocht uit 1969. En dat is een nummer wat op het album At San Quentin staat. En San Quentin is natuurlijk de gevangenis waar Johnny vele malen optrad. En waar het volgende nummer ook opgenomen is. Dit is A Boy Named Sue. Dit is de Nashville Maandartiest. Well, my daddy left home when I was three and he didn't leave much to and me.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 Mag je dat altijd aan ons laten weten. Info.nesforradio.nl is ons e-mailadres. En dan gaan we nu wat volk voor jullie draaien. Dit is een van mijn favorieten van hen. Nel en Jim Band en Sequoia Gold. I've got blood on my hands, dead on my feet, standing on the banks of muziek hier bij de National Radio Show. Nel en Jim Band en Sequoia Gold. En van volk gaan we weer wat country voor jullie draaien uit 1968. Dolly Parton en The Coat of Many Colors. Back through the Joseph wore, and then she said, Perhaps this coat will bring you good luck and happiness. And I just couldn't wait to wear it, and Mama blessed it with Met nu country uit Nederland. country uit Nederland van de formatie Rambling Boots hartstikke lekkere muziek. En ondanks is het album nog bij hun, eh, van hun Spotlight-album hier bij de National Radio Show geweest. En we hebben deze keer trouwens ook een band uit Nederland waar we het Spotlight-album van hebben. Maar daar straks meer over. Nu gaan we eerst naar 1977 voor een nummer van Glen Campbell. Alhoewel we dit nummer kennen van Glen, was er niet de eerste die dit nummer opnam. Maar dat was Ellen Toussaint in 1975. Maar van Glen is het natuurlijk een hit geworden. Dit is Southern Nights. 1977 Glen Campbell en Southern Nights. We gaan voor de eerste keer naar onze digitale brievenbus... en daarvoor gaan we naar muziek uit Amerika van Sandy June. Ze groeide thuis op met de muziek van onder andere James Taylor en Linda Ronstadt... waarbij haar grootouders hoorden zij de muziek van Patsy Cline en Loretta Lynn... haar grote voorbeelden. Dit is de eerste single van deze Amerikaanse countryzangeres... en die heet Somewhere Between Hell en a Honky Tonk. guitar in onze digitale brievenbus Somewhere Between Hell and the Hanky Tank. En heb je nu zelf muziek die, bij je ons, die je onder onze aandacht wil brengen... mag je die natuurlijk altijd sturen. info.nl, dat is ons e-mailadres. Gaan we nu verder met muziek van Marty Robbins. Nummer werd in 1963 voor het eerst door Hank Snow op de plaat gezet. Marty Robbins, die het nummer schreef, bracht het in 1964 pas uit. Dit is Melba from Melbourne. Once I have got a silly notion to go out across the ocean. The future for me didn't look too bright. So I signed up with a tanker, got on board and raised the anchor. Stood and watched the Golden Gate fade out of sight. Nineteen days and nights we traveled, through stormy seas we battled, till we landed in Australia far away. Far from friends in San Francisco and miss, I thought I'd miss her till I stepped ashore in Melbourne that first day. Then I met Melba from Melbourne. She made my heart yearn. She made my tears flow like wine. She let me kiss her more and more. There I was, just like I started, all alone and broken hearted. I recall the day I left Australia's shore. I was standing there and trying so hard to keep from crying. The more I tried, the more my tears would show. When a soft breeze seemed to whisper, it's the end, you better kiss her. So I kissed her, then I turned away to go. Melba from Melbourne. She made my heart yearn. She made my tears flow like wine. She wouldn't leave there. I couldn't stay there so much. Ik had het aan het begin van de show al gezegd. Ik ben een beetje nostalgisch. Dus hoor je muziek eh, wat vaker voorbij komen uit de jaren 70 en de jaren 60. Marty Robbins was dit met Melba from Melbourne. Gaan we nu verder met Country uit Nederland. De nieuwste single van Elizabeth Hope. Dit is haar tweede single alweer. En het is een cover van het nummer van Holly Dunn. Dit is Daddy's Hands. I remember Daddy's hands folded silently in prayer. Every chance uit 2016 van de Music Road Pilots. Begin 2008 richtte Albert Rumengaan de band op. Met als doel moderne country te gaan maken met een mix van klassieke Americana-styles. Geïnspireerd door artiesten als Keith Urban, Brad Paisley, Dirks Bentley en Vince Gill... werd de band al snel bekend ook buiten Nederland. In 2016 brachten zij dus hun tweede album uit, Las Vegas. Je gaat achter elkaar luisteren naar Southern Moon en daarna Now I Know. Dit is het Nashville Spotlight Album. moments late at night, riding hard with all my might, cause I know you're waiting up. Thinking back on where we've been, you and me through thick and thin, those times were pretty tough. I still don't know what I did right to be the ones who hold you. Every not and a sense of pride. That's all I've ever known. Thankfully, we're in God's plan to help make me a better man, but I eerste twee nummers van ons Spotlight-album. En in het tweede uur hoor je er natuurlijk nog twee. Maar nu gaan we naar 1955. Dat doen we met Patsy Klein, A Church, A Courtroom en The Goodbye. En daarna Kelly's Lot en Butterfly. The person the church, Hollywood Nashville Radio Show. There goes a butterfly soaring across another sky, singing while we weep, dancing while we sleep butterfly. You are a butterfly, soaring across a purple sky, still giving us a sign that being different is fine. You A place just like before. Everybody's dancing across the floor. jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.